Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zit steun aan te komen voor MKB-bedrijven die veel energie gebruiken. Kun je bijvoorbeeld denken aan slagers met veel machines of bakkers waar de oven staat te loeien. Het is nog niet helemaal rond, maar het lijkt erop dat het kabinet bijna klaar is met het steunpakket. Bedrijfjes worden vanaf komend voorjaar voor de helft gecompenseerd... en kunnen waarschijnlijk max 160.000 euro krijgen. Daarover wordt nog onderhandeld. En er is alsnog iemand opgepakt voor een heftig verkeersongeluk in Rotterdam. Vorige week werd een vrouw van 19 op een scooter aangereden. Zij raakte levensgevaarlijk gewond aan haar hoofd. Het gaat nog steeds niet goed met haar. De automobilist, een man uit Rotterdam, reed weg en werd gisteren pas in België opgepakt. Flinke overstromingen in Australië. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, onder meer in de miljoenenstad Melbourne. Ook deze mensen moesten hun huis verlaten. We just packed up our valuables and obviously got our dog and everything we need and yeah, ready to go. Kind of um scared because I've never seen this water so high. It's rushing pretty quickly, isn't it? Yeah. Straten en huizen zijn ondergelopen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De afgelopen 24 uur is er meer dan drie keer de hoeveelheid regen gevallen... die normaal in heel oktober valt. En op scholen in de regio Noord begint vandaag de herfstvakantie... en daar maken ze op een school in Emmeloord in Flevoland ieder jaar iets bijzonders van. Gisteren organiseerden ze voor alle leerlingen een hardloopwedstrijd dwars door de school heen. 3, 2, 1... best wel zwaar, omdat het toch wel gewoon vier kilometer achter elkaar is. De school? Ja, daar mag je normaal niet doorheen rennen, dus... <laughs> Dus dat is wel leuk. Nou, de school, omdat je daar niet heel vaak doorheen mag rennen. En het voelde wel een soort van als vrijheid. Je krijgt het weer nog. Let op als je de deur uitgaat, want er hangt best wel wat mist. Het blijft ook de hele dag grijs en regenachtig. Het wordt maximaal een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat nog file tussen de afrit Amsterdam Centrum en Oud-Zuid 5 kilometer met 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij.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 Het zuidoosten van Australië kampt met overstromingen vanwege hevige regenval. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, onder meer in de miljoenenstad Melbourne. En de Amerikaanse oud-president Trump wordt gedagvaard door de commissie van het Amerikaans congres... die de kapitoolbestorming onderzoekt. Ze verwijten Trump dat hij zijn aanhangers heeft opgehitst.